Mark Visser met het NOS-journaal. Rond deze tijd vol de top over de schuldencrisis in Griekenland. De leiders van de 17 eurolanden moeten de knoop doorhakken over een nieuwe miljardenlening aan het noodlijdende land. Volgens minister De Jager heeft Griekenland tot 2014 nog eens 90 miljard nodig. De Duitse bondskanselier Merkel en de Franse president Sarkozy voerden gisteravond achter de schermen al overleg. Ze werden er volgens De Jager over eens dat banken en andere financiële instellingen substantieel moeten meebetalen aan een nieuw noodplan voor Griekenland. Op Kennedy Space Center is de laatste vlucht van een Space Shuttle tot einde gekomen. De Atlantis landde even voor 12 uur Nederlandse tijd op de basis in Florida. Met het pensioen van de Atlantis en eerder al van de Discovery en de Endeavour komt er een einde aan 30 jaar Space Shuttles. Samen hebben ze 135 ruimtemissies uitgevoerd. Het duurt nog zeker 5 jaar voor de Space Shuttle een opvolger krijgt. Voor ruimtereizen zijn de Amerikaanse voorlopig afhankelijk van Soyuz-raketten uit Rusland. Atlantis wordt nu tentoongesteld op de lanceerbasis Cape Canaveral. De patiëntenraad van het Maastadziekenhuis vindt een opnamestop voor patiënten niet nodig. Het ziekenhuis staat sinds gisteren onder verscherpt toezicht van de inspectie vanwege tientallen besmettingen met een multiresistente bacterie. Inmiddels zijn 25 patiënten die eerder besmet waren met de bacterie overleden. Secretaris Nabbe van de patiëntenraad zegt dat het gaat om patiënten die al met ernstige kwalen in het ziekenhuis waren opgenomen loopt een onderzoek of er een verband is tussen de dood van die patiënten en de multiresistente bacterie. Resultaten daarvan worden in september verwacht. Vooralsnog noemt Namme een opnamestap voorbarig. De drie leidinggevenden van Chemiepak die worden verdacht van brandstichting blijven op vrije voeten. Het beroep dat het OM tegen hun vrijlating had ingesteld is afgewezen door de rechtbank in Breda.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 Dat was een aanrijding. Alle rijstroken zijn weer vrij. Op de ring West richting Den Haag tussen knooppunt Koenplein en Westpoort 2 kilometer. A28 Amersfoort richting Utrecht tussen de afritten Maarn en Den Dolder 4 kilometer. De rechte rijstrook is daar dicht na een aanrijding.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 Smooth mind, floating like a butterfly. Notes set afloat, sung like a lullaby. Brace yourself as the beat hits ya. Dip, trip, fantasia. Jazz and hip hop, dripping in your dome, it's his own and bop. Funk infusion, a fire illusion, keeps you coasting on the rhythm you're cruising.